Mark Visser met het NOS-journaal. In de haven van Scheveningen bij het ongeluk raakten twee mensen gewond. Ze zijn behandeld door ambulancepersoneel. De repoten worden ingezet bij evenementen van de Volvo Ocean Race... die de hele week in Scheveningen worden gehouden. Er komen veel mensen op af, dus op het moment van de aanvaring was het druk in de haven. Er zijn dranghekken geplaatst om het publiek op afstand te houden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is positief over hoe het ministerie van Defensie verbeteringen wil doorvoeren na het dodelijk schietongeluk in Ossendrecht en het mortierongeluk in Mali. De raad onderzocht beide ongelukken en kwam met harde conclusies. Het departement heeft de aanbeveling om de cultuur en de veiligheid te verbeteren volgens de raad serieus overgenomen en de lat voor zichzelf hoog gelegd. Wel zou Defensie duidelijker moeten vastleggen hoe tussentijds wordt gecontroleerd of het proces nog wel goed gaat. In de Syrische rebellenstad Dara zijn medische voorzieningen gebombardeerd. Het Rode Kruis spreekt van vernietigend nieuws. Dara is een van de laatst overgebleven grote rebellenboelwerken van Syrië. De verzetshaard is een doorn in het oog van president Assad... die zo snel mogelijk alle gebieden die nog in handen zijn van de rebellen wil veroveren. Tien dagen geleden begon het Syrische regeringsleger het offensief om Dara te heroveren. Sindsdien is de situatie voor de ruim 750.000 inwoners verder verslechterd. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder. Minimaal liggen vannacht rond de 14 graden. Morgen is het opnieuw zonnig.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 Vier nieuwe werken, de eerste twee natuurlijk in dit eerste uur. En we beginnen met De Dame. Dames eerst, Brenda Warren met haar Beautiful Journey en uh, nou, pianomuziek. Solo piano, zoals dat dan wordt genoemd. Daarna totaal iets anders. Ja, ja, Sour Patrol met Battle of Kings. En dat is een, eh, een bijzondere combinatie van percussie, um, doedelzak en elektrische gitaar. En dat kan er stevig aan toe gaan. Misschien niet gelijk dit eerste nummer, maar ehm, nou ja, laten we maar rustig aan gaan beginnen. De playlist, het programma, je kan het allemaal terugvinden wekenlang, of wekenlang, ja, wekenlang en later dan nu ehm, op peacefulradio.info en nog heel veel andere zaken op deze website. Ik wens je heel veel luisterplezier. Eens even kijken, is eh, Brenda zover? Ja, gaat uw gang. Rohde. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.starparodi.com. Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit.